Goedemorgen, ik ben Dielke Eerste. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is te hopen dat je AliExpress pakketje vandaag nog binnenkomt. Want vanaf morgen ga je extra betalen voor alles onder de 22 euro dat niet uit de EU komt. Debbie uit Almere is daar niet blij mee. Zij bestelt veel spullen in China en is straks duurder uit. Bijvoorbeeld zo'n poppenjurkje wat 1,84 euro kost, kom je al boven de 20 euro uit. Nou, dan ga ik het niet meer kopen. Voor pakketjes die uit de EU komen verandert er niks. Daar moest al belasting over worden betaald. Goed nieuws voor je vakantie, want je kan weer boeken naar onder meer Denemarken, Letland en Zweden. Die landen gaan morgen op geel. Dat betekent dat je na afloop niet in quarantaine hoeft. Ook in Athene en Brussel gaan de coronacijfers goed genoeg. Spanje blijft nog wel op oranje staan. Veel minder varkensboeren dan verwacht stoppen vrijwillig met hun bedrijf. Ze konden zich door het kabinet laten uitkopen, maar lang niet iedereen wilde dat. En daardoor wordt er nog steeds te veel stikstof uitgestoten. Het kabinet gaat nu ook proberen andere veeboeren over te halen om te stoppen. Een Amerikaans gezin is eerder deze maand in één klap multimiljardair geworden... Darren James uit Louisiana checkte zijn bankapp en zag toen dat er bijna 50 miljard dollar was bijgeschreven op de rekening van zijn dochtertje. She's like, no way. You know, oh my god. I'm like, don't get your hopes up. We can't do nothing with it. Hij dacht er even over om het geld zo snel mogelijk weg te sluizen... maar was uiteindelijk toch zo eerlijk om de bank te bellen. Een paar dagen later was het enorme bedrag verdwenen. Gelukkig had hij de foto's nog. We took screenshots to at least be able to say... hey, look, we were once, I guess, uh, uh theoretically, in theory, billionaires. Waar het geld vandaan kwam weet Darren niet. Hij kent niemand die zo'n bedrag zou kunnen overmaken. Het weer, het is bewolkt, vrijwel overal regent het af en toe. In zo'n bui is het 14 graden, stijden buiten, een gaat of 16. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Oh yeah, oh yeah, a place I never thought I'd find. Believe me, I would never lie. I'm not giving you up. I won't give you up. I'm getting higher and higher. The skies are falling. Desire, desire. The fire within.